naar 80 euro. Leden van de Wandelbond krijgen 5 euro korting. Volgens de organisatie worden veiligheidsvoorzieningen en verkeersmaatregelen steeds duurder. En verder vallen de sponsorinkomsten tegen. Bij Omroep Gelderland wordt veel geklaagd. Bijvoorbeeld dat mensen die samen de Vierdaagse willen lopen nu flink duurder uit zijn. Het tbs e uit de Van Mesdagkliniek in Groningen is niet teruggekeerd van onbegeleid verlof. Hij had zondag terug moeten zijn, maar hij heeft zich nog niet gemeld. Dat heeft de kliniek bevestigd. Een speciaal opsporingsteam is naar hem op zoek. De Van Mesdagkliniek zegt niet waarom de man daar was opgenomen. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht kans op mist. Het wordt een graad of twee. Morgen bewolkt en grijs, vooral in de noordelijke helft van het land wat motregen. Het wordt vier graden in het oosten en zes in het westen. Dit was het, NOS Joen. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. hele goede avond, luisteraars. Welkom bij een Peaceful Radio Show 1263 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Eens even mijn lijstje erbij pakken. We gaan luisteren als eerste naar Songs from Mexico van jullie, Tovar. En deze dame die... Ehm, nou, zal wel uit Mexico komen, denk ik. En het, eh, het album is uitgebracht door het label ARC Music, Arc Music. Het label uit eh, Engeland, world en folk music. Daarna een, een, eh, een album van Terra Kitara. Nou, dat verraadt het al een beetje. Gitaarmuziek. En, zij hebben een nieuw album gemaakt eh, met Spirit Oil. Oké, ik wens je heel veel luisterplezier. Meer informatie via peacefulradio.info. Eens even kijken. se olvidar y que no puede terminar ni con la muerte. Yo quiero morirme en tu regazo cuando tú no estés te entierren en mi tumba para vivir un sueño eterno en tus brazos, para gozar tu amor allí en mi tumba.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 mujer maquillada sin pena, entonces Hello, and thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com. This is Josie Quick with Perpetual Motion, and I'm one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net. Hi, I'm Shambu, and you're listening to Peaceful Radio. This is Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.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 Morgen is de luchtkwaliteit dan onvoldoende en plaatselijk slecht. En dat kan leiden tot klachten aan de luchtwegen, waarschuwt het RIVM. De tegenstanders van Zwarte Piet, die in 2016 bij de intocht van Sinterklaas werden opgepakt in Rotterdam, worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie is er niet genoeg bewijs. De betogers hadden een klacht ingediend tegen het optreden van de politie, maar het OM ziet ook geen reden om agenten te vervolgen. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam neemt zijn uitspraken over salafisten niet terug. Hij had op NPO Radio 1 gezegd dat elke moslim een beetje salafist is. Hij zelf ook. Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA vielen hem daar vandaag in de gemeenteraad op aan. Met een salafist wordt meestal een radicale moslim bedoeld. Volgens Abu Talib betekent salafist in het algemeen volgeling en heb je die ook onder christenen. In Groningen is een tbs'er uit de Van Mesdagkliniek zoek. Hij kwam zondag niet terug van onbegeleid verlof. De kliniek zegt niet wie de man is en waarom die wordt behandeld. Een speciaal opsporingsteam is naar de tbs'er op zoek. Taxidienst Uber heeft jarenlang op afstand zijn computer